eerst Teerstra met het NOS-journaal. De Amerikaanse aanval op IS in Syrië was veel grootschaliger dan die tegen IS in Irak. In totaal zijn vannacht 14 doelen aangevallen met straaljagers, bommenwerpers, drones en kruisraketten. De aanval richtte zich vooral op het hoofdkwartier van de terreurgroep in de stad Raqqa, maar er zijn ook doelen aangevallen vlakbij de Iraakse grens. De Amerikanen trokken samen op met vijf Arabische staten, Bahrein, Jordanië, Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Wat hun rol precies was, is niet bekendgemaakt. De juweliersvrouw uit Deurne heeft tijdens de overval op haar zaak in maart vier keer geschoten. Het eerste schot ging door het hart van de ene overvaller. De andere drie raakten de tweede overvaller. Dat is te zien op beelden van de schietpartij die het Openbaar Ministerie heeft vrijgegeven. Bij de overval op de juwelierszaak in Deurne kwamen beide overvallers om het leven. De juweliersvrouw wordt niet vervolgd omdat sprake was van noodweer. Zwarte Piet blijft in veel plaatsen zwart. NRC Handelsblad maakte een rondgang langs de vier grootste gemeenten van iedere provincie en sprak met Sinterklaascomité's. Daaruit blijkt dat de intochten niet veranderen en dat Piet donker blijft met gestifte lippen en een pruik. Veel gemeenten vinden het Zwarte Piet-debat een Amsterdamse discussie, aangeblazen door de media. Ook zijn er plaatsen die het karakter van de intocht laten afhangen van het oordeel van de Raad van State. Die buigt zich volgende, week, de volgende maand in hoger beroep over de vraag of Zwarte Piet discriminerend is. De politie heeft een man uit Uden aangehouden die mogelijk betrokken is bij het drugslab waar in april twee doden werden gevonden. De man van 26 wordt niet verdacht van betrokkenheid bij de dood van de twee. De slachtoffers zijn waarschijnlijk overleden aan de gevolgen van giftige gassen die bij de productie van ecstasy waren ontstaan. In het bedrijfspand waarin het lab was gevestigd stonden vaten met honderden liters chemicaliën. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Het weer in het zuiden is het zonnig, in het noorden bewolking. Het blijft wel droog, het is een graad of 17.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 De weg is daar helemaal dicht. Verkeer vanuit Den Haag kan het beste omrijden via Rotterdam over de A13 en de A20. De A13 van Den Haag naar Rotterdam staat wel file inmiddels voor Delft-Zuid 4 kilometer. A16 van Rotterdam naar Breda bij de randweg van Dordrecht 4.